hele transactie van Dominique Leroy... over wie gisteren bekend werd dat ze aantreedt als topvrouw bij KPN. Een maand voor, voor ze haar vertrek als CEO bij het Belgische telecombedrijf Proximus aankondigde... verkocht ze aandelen ter waarde van 285.000 euro, schrijven Belgische media. De FSMA onderzoekt of ze handelde met voorkennis. dat is verboden. Het zou gaan om een standaardprocedure. Eindhoven Airport mag de komende jaren niet meer groeien. Dat heeft minister van Nieuwenhuizen besloten om de geluidsoverlast van de luchthaven te verminderen. Ze neemt daarmee de aanbevelingen van een onderzoekscommissie over. Die vond vooral vermindering van de geluidsbelasting voor de omwonenden belangrijk. Niet alleen wordt de groei van de luchthaven stopgezet... ook moeten er stillere vliegtuigen op Eindhoven gaan vliegen... en worden vluchten na 11 uur s avonds verboden. De publieke omroepen hebben minister Slop van Media... een alternatief mediaplan gestuurd. Ze hebben een gezamenlijke brief geschreven die door het AD is gelezen... Slop wil de uitzendingen van de NPO tot 8 uur s avonds reclamevrij maken. De omroepen zijn bang dat dat te veel geld kost. Daarom stellen ze volgens de krant voor om alleen de kinderprogrammering zonder reclames uit te zenden. Ook stemmen ze in met een verbod op online reclame... waarbij gebruik wordt gemaakt van persoonlijke data. De minister wil dat verbieden omdat hij zich zorgen maakt over de privacy. De Raad voor Cultuur had gisteren ook al kritiek op de plannen... maar de minister zegt eraan vast te houden. Het weer. Er trekken flinke buien met onweer en hagel over de kustprovincies. In het oosten blijft het zo goed als droog.